Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet trekt 40 miljoen euro uit om de grootste problemen in de jeugdzorg aan te pakken. Het geld moet worden gebruikt om de werkdruk te verminderen, zodat er meer kinderen geholpen kunnen worden. Het geld komt een dag nadat inspectiediensten alarm sloegen over de situatie in de jeugdzorg. Verslaggever Lars Geerts. En de conclusie is dat die organisaties niet kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden eh, aan de zorg voor kwetsbare kinderen. Het is zelfs zo dat uitspraken van de rechter... die deze kinderen moeten beschermen, een jeugdbeschermingsmaatregel zoals dat dan heet... niet worden uitgevoerd. Kinderen die bescherming en hulp nodig hebben, die krijgen die niet op tijd. En nu dus 40 miljoen en gemeenten zouden ook bij moeten leggen tot het 80 miljoen is. Jeugdzorg Nederland heeft al gereageerd. Zij zeggen dat er meer nodig is om de problemen aan te pakken. Doeksen, het bedrijf dat mensen per boot naar de Waddeneilanden brengt... houdt zijn nieuwste schepen voorlopig aan de kant. De reden is de hoge brandstof brandstofprijzen. De twee nieuwste veerboten varen op LNG, dat is vloeibaar gas. En de prijs daarvan is superhoog geworden door de oorlog in Oekraïne. Waarschijnlijk worden de kaartjes dus ook duurder. De Chinese ambassade in Den Haag is vanochtend besmeurd met rode verf. Het gebeurde tijdens een demonstratie tegen de onderdrukking van Oeigoeren in China. Begin deze maand zeiden de Verenigde Naties dat China zich schuldig maakt aan ernstige mensenrechten schendingen. En er zijn opvallende beelden opgedoken uit een verzorgingstehuis in Taiwan. Daar werd een feestje gevierd met een nogal pikante groepsactiviteit. Er waren vrouwelijke strippers uitgenodigd om de oudjes te vermaken. Er was zwoele muziek en een van de senioren kreeg een sensuele lapdance. De beelden gingen viral en het eh, verzorgingstehuis krijgt veel kritiek. Nu zeggen ze sorry. Een woordvoerder zegt dat bepaalde bewegingen van de strippers toch wat te ver gingen.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 voor knooppunt Burgerveen, ruim 5 minuten vertraging. Op de N205 Zwanenburg richting Nieuw-Vennep... tussen Boeslingen-Lieden en Vijfhuizen Floriade een half uur op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM.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 Skin on skin. all over. Just as long as love's around. Here's a true romance. Be aware and take your chance. Tomorrow I'm gonna leave you. But I am here for you tonight. Just a little bit more love. Just a little bit more.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 Toch gebruik me, oh gebruik me. Ik ben niet thuis waar ik nu ben en ben alleen voor jou bestemd. Maar ik lig alleen in bed, het is leeg en kil. Ben altijd op en ken geen verschil tussen dag en nacht meer. Ik verlies de kracht weer. Maar wanneer ik slaap ik stemmen in mijn hoofd. God, ik bid voor dat kleine beetje hoop. Ook al weet ik dat ik lieg. Tegen mezelf, ja, ik lieg. Het lijkt of iemand is gekropen in jouw lichaam zonder. het worden van de twijfel. Oh yeah. Hey, zeg mij hoe vaak ik je in mijn ogen aan en loog. Nog uit je gesproken op de Bijbel. Oh yeah. Het lijkt of iemand is goed geloven in jouw lichaam zonder dat wacht. Dus alles dat je zei, dat is bedacht. Puur om mij te trekken, mij te hebben niet je macht. Dit is jouw geluk, dus baby maak maar stuk. Dus weet je houdt van gaan, weet dat ik je lust. Weet je houdt van buikjes, weet hoeveel het kost. Dus zie me naar de Zuid-Druk, Sana. Oh, gebruik me, gebruik me. Stel dat je stiekem nog een beetje van me bent. Oh, gebruik me, oh, gebruik gebruik me. Oh, gebruik me. Ik ben niet thuis waar ik nu ben en ben alleen voor jou bestemd.